Onder meer in Leeuwarden, Enschede en Eindhoven zijn vandaag manifestaties. De Tweede Kamer behandelt vandaag en morgen de onderwijsbegroting. De publieke tribune zit waarschijnlijk vol met leraren. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet om de laatste lode waterleidingen in oude woningen te saneren. Vooral bij ongeborenen, baby's die flesvoeding krijgen en jonge kinderen kunnen lage concentraties lood in het drinkwater al schadelijk zijn. In Nederland zijn bij minstens 100.000 oude woningen de lode leidingen nooit vervangen. Het RIVM schat dat daardoor tienduizenden kinderen en duizenden zwangere vrouwen gevaar lopen. In Tajikistan zijn zeker 17 mensen gedood nadat ze een controlepost langs de grens met Oezbekistan hadden aangevallen. Het waren bijna allemaal gewapende strijders, maar tot welke groep ze behoorden is nog niet duidelijk. De afgelopen jaren heeft IS geregeld de verantwoordelijkheid opgeëist voor aanslagen in Tajikistan. Zo was er vorig jaar nog een aanslag op fietstoeristen. Daarbij kwam een Nederlandse man om het leven en raakte zijn vriendin gewond. In de Amerikaanse staten Virginia en Kentucky hebben de democraten de republikeinen verslagen bij tussentijdse verkiezingen. De republikeinen hadden daar al jaren de meerderheid. Amerikaanse media vermoeden dat vooral in de voorsteden de kiezers genoeg hebben van de groeiende tegenstellingen in de Amerikaanse samenleving. Het weer in Limburg is nog regenachtig. Later op de dag verspreid over het land buien, maar ook af en toe zon. Het wordt zo'n 10 graden. Morgen bewolkt en meer regen. Vrijdag en zaterdag droger en meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging nog op de A27 van Almere naar Gorkum...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 Vier kaartjes voor de Christmas Fair. Kom ze ophalen op de Tolweg en ze zijn van jou. bij de eerste? Standing go to hell. Cause even God herself has enemies, and once the water starts to rise, and heaven's out of sight, she'll at you needing mm, me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers. Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise, and heaven's out of sight, she'll want the devil. Billy Eilish hier bij ZFM, waar het tien over negen is. En wij gaan door met Prince. Somebody, somebody. En ze liggen hier nog steeds. Vier kaartjes voor de Christmas Fair. Haal ze op en ze zijn van jou. Kom naar de Tolweg, 10A, de deur is open. Roy zit er ook, dus het komt helemaal goed. Somebody, Somebody. Hier bij ZFM. Ja, en wie zit hier in de studio? Roy van Buringen. Goedemorgen. Goedemorgen Roy. Roy, en jij weet alles van het ondernemerschala. Want jullie zijn heel druk met lunch daarmee bezig. Ja, nee, zeker. Eh, vanaf eh, afgelopen maandag eh, zijn wij natuurlijk ook gestart met de de organisaties en de bedrijven die genomineerd zijn uit te nodigen in ons programma. Tijdens Zandvoort Lunch van 12 tot 2. En alle ondernemers die genomineerd zijn, die zijn welkom om over hun onderneming te praten. En natuurlijk de vraag waarom ze genomineerd zijn, waarom hun gasten of eh, klanten hun hebben genomineerd. Dat gaan ze zelf vertellen. Dat gaan ze zelf vertellen. Of waarom ze <laughs> denken vooral. Natuurlijk. Niet vooral waarom ze willen winnen. Eh, en dat, dat ook. En natuurlijk de oproep om nog te stemmen. Want dat eh, kan eh, tot volgende week. En eh, ja, in ieder geval daar tot volgende week. In ieder geval donderdag 14 november. Dan is de uitslag van de ondernemerschalen in haven van Zandvoort. Er zijn in ieder geval al die ondernemers de gast tijdens Zandvoort Lunch. En dan gaan we gewoon veel over dat evenement praten. En eh, gewoon alle andere dingen daaromheen. Want eh, die mensen hebben natuurlijk stemmen nodig om eh, ondernemer van het jaar te worden of categoriewinnaar te worden. Want dat is ook al leuk, hè? categoriewinnaar te zijn ja, van ja, Vertel maar even, zijn drie categorieën? Ja, er zijn drie categorieën. Retail, horeca en overige. En er, zijn, heel veel, ja, er zijn heel veel ondernemers in ieder geval genomineerd. En ehm, Nee, je gaat niet zeggen wie jouw voorkeur heeft. Dat weet ik, maar dat ga ik niet zeggen. <laughs> nou, die voorkeur... Nee, het is geen voorkeur. Dat is even, even voor de grap. Ik heb geen voorkeur, want ik ben gewoon neutraal. Heel goed. Maar eh, de dames, wie jij bedoelt trouwens... Eh, de dames eh, van Zand, Fotostudio Zandvoort... Die zijn vorige week bij jou in de studio geweest. Twee weken geleden. Ja. En die komen dus vandaag tijdens lunch, niet bij mij dus komen ze weer. Dat is wel goed, hè? Ja, in ieder geval, ik wilde natuurlijk wel even de categorieën noemen. Want dat zijn de mensen die natuurlijk genomineerd zijn. Dat is eh, Eetcafé Zand, uh, Nobel 3 eh, Café, in ieder geval dat, dat, is dat nieuwe café, Siso Lounge. dat is natuurlijk horeca. categorie retail is ABC en meer. De dierenwinkel van Zandvoort en C-Optiek Zandvoort. En daarna kan je meekijken, want ik kan er hem zo goed mee aan nee, je hebt het eh, Saturnity raceteam Race Team van circuit Zandvoort. je hebt de overige... fotostudio Zandvoort inderdaad. En je hebt de Zandvoort Makelaars. Ja. Dat is de categorie overige. Ja, in ieder geval, dan weten we in ieder geval per categorie eh, volgende week donderdag eh, wie er in ieder geval heeft gewonnen qua categorie. En dan aan het einde van de avond zal de uitslag zijn. En wat leuk is, wij zijn vanaf 7 uur donderdag aanwezig. 14 november aanwezig met de radio. We zenden een voorbeschouwing uit. Daarna heb je het live, eh, wat er gebeurt op het podium. Met een klein beetje, eh, wat, met een beetje gepraten doorheen. Met eh, in ieder geval... Mhm. Het, de verslag van het evenement. En daarna de afterparty natuurlijk de eerste reactie van de winnaar. En je hebt natuurlijk de uitnodiging gezien. Je moet in een stijlvol pak. Ja. Heb je het al gehuurd? Ik eh, moet hem nog huren. <laughs> of iemand wil hem breien voor me. Oh nee, eh, naaien. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Nee, Roy, hartstikke goed. Yes. Ehm, Stemmen kan via de ZFM-app. Ja, we hebben een hele mooie ZFM-app. De download via de welbekende app-stores die in Nederland zijn. En ehm, ja, download die app gewoon en eh, stem als jouw ondernemer van het jaar 2019. Dankjewel Roy. Gaan wij door met Randy Crawford. dat is Randy Crawford hier bij ZFM. Waar het inmiddels 1 graadje meer is op de ZFM thermometer. 9 graden. En buiten is het 10. Ja, en meer wordt het ook niet vandaag. Gaan wij door met de dijk. En dit is van die theatertour van ze. Met het orkest erbij, zoals we ook in Caprera stonden. En dit is onderuit. Dus eigenlijk, ik heb het van Huub wel eens gehoord. Als ze dit niet spelen, dan gaat niemand naar huis. Want dit moet gespeeld worden altijd bij de dijk. Hier zijn ze onderuit van de theatertour De Dijk. met de uitvoering van het theater onderuit. Hier bij ZFM waar het bijna half tien is, maar nog niet helemaal. En eh, half tien, jazz is niet eng. Maar nu eerst nog even Geike Arnard. En wie is Geike Arnard? Dat is de zangeres van Hoeven Phonic. En die is solo gegaan en die heeft een plaat uit. En die is goed. Every time you need it here, I need you so. I can feel your heartbreak well before it will follow all its smithereens, and I'll fit them in. Let it be the glitter when your face says no. the dots, the land, see, sentinel by. het Offshore heet die plaat van haar. Ja, en het is precies half tien. Echt precies. En de zon gaat schijnen hier in Zandvoort en het is tijd voor Jazz is niet eng. En ik zei het al, vandaag precies 100 jaar geleden dat de radio, eh, eerste radio-uitzending was. Nou, zover gaan we niet terug met deze jazz. Maar ik heb een nummer van uh, eh, 62 nou, jaar geleden, 1957. Van het tweede album wat Ella Fitzgerald en Louis Armstrong samen gemaakt hebben. En eh, ja, dit is echt een hele leuke. I Won't Dance heet hij. Hier bij ZFM om precies half tien. Think of what you're losing by constantly refusing to dance with me. You'd be the idol of France with me. And yet you stand there and shake your foolish head dramatically while I wait here so ecstatically. You just look and say emphatically, Not this season. Yes, there's a reason I won't dance don't ask me. I won't dance Don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things they should do. Yes. You know what? You lovely. So what? You still lovely. But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that bumps on the shore feel so absolutely stumped on the floor. Yes, when you dance, you jump in and you gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't really mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. And that's why I won't dance why should I? I won't dance. How could I? I won't dance. Mercy because I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Don't ask me. I won't dance, Monsieur, with you my feet do things they should do. You know what? You're handsome, and so what? You're handsome, but oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor you're charming and you're gentle, especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos. they do things they should do. Yeah, you know what? You kinda lovely. And uh, so what? I'm lovely. What oh what you do to me? I'm like an ocean wave that's bumped on the shores. I feel so absolutely stumbled on the floor. When you dance, you're charming. Gerald en Louis Armstrong hier bij ZFM, waar jazz niet eng is. En we blijven een beetje in de hoek. We gaan verder met een beetje blues. QB in the Blizzards, Low Country Blues. Hier is hij. time watching TV But the things they are telling you Make no sense to me Low country blues Low just three. They kill you for nothing when they don't like what they see. The right of free speech, that's what it's all about. Talking about free people and say it out loud. Ja, is eh, ja. Ja, uit Grollo. Ja, Kubi en de Blizzard uit Grollo, uit Groningen. Nee, Drenthe. Maar goed, laten we daar maar niet gaan praten. Ehm, wij gaan door met Deodato en El Giro. Hartstikke leuk. Maar één ding wil ik je ook vertellen. Vanavond Once Upon a Time in Hollywood. Hier in Circus. Met eh, de filmclub Simon van Kolm. De film van Tarantino. Hij wordt één keer gedraaid deze week. Wat? Dit jaar. Eén keer hier in Zandvoort. Drie uur lang vanavond om half acht. In het circus. Once Upon a Time in Hollywood van Quentin Tarantino. meer Deodato en El Giro. Double Face. Plaat van tien jaar geleden ongeveer. En de zon schijnt luidkeels hier in Zandvoort. Maar het kwart voor tien is... En eh, wij gaan door met de Dance Monkeys. Tones and I, hier zijn ze. and I, Dance Monkey. En wij gaan door met Aya Nakamura, met Pookie. En Pookie is slang voor verklikker. Dus dan snap je het. In het Frans is Pookie een verklikker. la mala Million Bébé sale, allo allo allo Million dollars, bébé tu veux bla bla bla pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. La bla bla pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Pouki, pouki, pouki, Ferme la porte à la pouki dans le side. Pouki, pouki, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. J'sais barré fort, là j'ai pas le time pour toi. J'sais barré fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bye là, c'est pour les mecs comme ça. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer pour des pipettes, ça va claquer crack. Pour les boys, ça va grave qu'écra. J'crois que c'est leur ding dong. J'suis gang hors game, boy ne joue pas bang bang bang. J'suis gang hors game, boy ne joue pas bang bang bang bla bla Ferme la porte à la bouki dans le salle la bla Ferme la porte à la bouki dans le salle Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bébé, bébé du sale, allo, allo, allo. Million de dollars, bébé, tu veux ça. Bébé, vers du sale, allo, allo, allo. Million de dollars, bébé, tu veux ça. Você chorar, oh. Você chorar. Você chorar, oh. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. <laughs> Aya Nakamura hier bij ZFM. Speciaal voor Imka, wij gaan zometeen niet de nieuwe George Michael draaien. Dat mag jij straks eh, lekker in het lunch doen. Wat wij gaan doen, is uh, tien voor tien en dan is het bijna tijd, wat het is gewoon tijd, voor de meezinger. En dat is hem vandaag weer. Ik heb hem gewoon weer meegenomen, Wesley Bronkhorst en Burgit Lewis, hier zijn ze. Is mijn verdriet. Door de wind meegenomen, zodat niemand dit meer ziet. Als de storm is gaan liggen en de rust teruggekeerd, wordt mijn verdriet minder en voel ik mij niet meer bezit.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 sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás. Por eso quieren quiéreme cada día más. Tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás. Ja, en de zon schijnt hier in Zandvoort met Julio Iglesias. En dan is het eh, ja, bijna tien uur en dat was het dan weer voor deze ochtend. Ik ben er eh, maandag weer. Geen Loogman zit hier morgen vroeg. Maar luister vooral vanmiddag ook naar ZFM, naar de lunch... waar ze onder andere de genomineerden voor de ondernemersprijs hebben. Maak er een leuke dag van. En eh, ik laat je achter met de soundtrack van uh, Soul Train.